Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft in Rome een verrassingsbezoek gebracht... aan een opvanghuis voor ex-prostituees. De vrouwen komen uit Roemenië, Albanië, Nigeria, Tunesië, Oekraïne en Italië. Ze zijn slachtoffer van mensenhandelaren... en worden in Rome opgevangen door een katholieke liefdadigheidsorganisatie. De paus hoorde de verhalen van de vrouwen aan over gedwongen prostitutie... Met een aantal van hen sprak hij ruim een uur. Hij moedigde de vrouwen aan om sterk te zijn deed een oproep om mensenhandel te bestrijden. Nederlandse instanties zijn zorgvuldig omgegaan met een Iraakse asielzoeker... die in januari in Alfa aan de Rijn zelfmoord pleegde. concludeert de Inspectie voor Veiligheid en Justitie. De man was gefrustreerd door de lange wachttijd voor zijn asielaanvraag. Hij zou daarom naar het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gereisd... om zijn paspoort op te halen om terug te kunnen keren naar Irak. Maar hij zou het document niet hebben gekregen. Volgens de inspectie hebben de instanties juist gehandeld. De neef van de hoofdverdachte uit de Netflix-documentaire serie Making a Murderer moet binnen 90 dagen worden vrijgelaten. Dat heeft een rechtbank in de Amerikaanse staat Wisconsin bepaald. Brandon Dassey zou samen met zijn oom in 2005 een vrouw hebben verkracht en vermoord. Beiden werden in 2007 veroordeeld tot levenslang. Brandon Dassey heeft ook bekend, maar de rechter zegt nu dat de politie hem onder valse voorwendselen heeft ondervraagd Bovendien was hij destijds minderjarig en is hij verstandelijk beperkt. Daarom mag zijn bekentenis van de rechter niet worden gebruikt. De Verenigde Staten hebben vanwege het Zika-virus in Puerto Rico de medische noodtoestand uitgeroepen. Het aantal besmettingen stijgt. In de afgelopen week werden ruim 1900 nieuwe gevallen gemeld. Door het uitroepen van de noodtoestand komt er meer geld en mankracht vrij om het virus te bestrijden. Het weer vannacht eerst helder, later licht tot half bewolkt. Overdag veel bewolking, vooral in de noordelijke helft van het land kans op een bui. Door 20 tot 22 graden, in het zuiden is het zonniger en een paar graden warmer.